Jelle Seubring met het NOS Journaal. Topkok Johnny Boer is overleden. Hij was de eigenaar van restaurant De Libraïe in Zwolle. Het enige restaurant met drie Michelinsterren in Nederland. Boer wordt geroemd om zijn innovatieve kookstijl... met lokale en seizoensgebonden producten. Samen met zijn vrouw Therese nam hij in 1993 De Libraïe over. In datzelfde jaar kreeg hij meteen zijn eerste ster. In 2004 werd de Librei het eerste Nederlandse drie-sterren-restaurant. Poer opende meerdere zaken in Zwolle, maar ook op Bonaire en Curaçao. Verder schreef hij tal van boeken. Johnny Boer overleed op Bonaire aan de gevolgen van een longembolie. Hij was 60 jaar. Het World Economic Forum doet onderzoek naar oprichter Klaus Schwab... die onlangs zijn laatste functie neerlegde. Volgens de Wall Street Journal is er vorige week een brief binnengekomen van een anonieme klokkenluider. Swaap zou geld van zijn organisatie voor privédoeleinden hebben gebruikt... en seksuele intimidatie en discriminatie hebben toegelaten. De 87-jarige oprichter spreekt alle beschuldigingen tegen. Het World Economic Forum wil er pas iets over zeggen als er onderzoek is gedaan. In Deventer is de huldiging begonnen van Go Ahead Eagles. De club won maandag voor het eerst in zijn geschiedenis een grote prijs, de KVB-beker. De spelers worden vanavond in groene badjassen door de stad gereden in een open bus. Langs de route staan duizenden fans. Op het EK Judo in Montenegro heeft Naomi van Krevel brons gewonnen in de klasse tot 52 kilogram. Ze versloeg met veel moeite een Israëlische judoka. De medaille op de openingsdag is een opsteker voor de Oranje Ploeg... die vorig jaar nog op de Olympische Spelen in Parijs helemaal buiten de prijzen viel. Het weer, vanavond nog buien, vannacht weer lange tijd regen, minima rond de 8 graden.